Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kan de komende weken druk worden op Schiphol. De meivakantie begint over een week, maar ook voor die tijd kan het al dringen worden bij de douane en de bagageband. Tot 8 mei reizen er gemiddeld 174.000 mensen via Schiphol. Zijn er nog altijd minder dan voor corona, maar toch denkt het vliegveld dat de wachtrijen langer zullen zijn. Schiphol heeft een tekort aan personeel. Vooral s ochtends en rond twee uur middag moet je extra tijd uittrekken voor je tripje. Het is weer mis bij de Al-Aqsa-moskee in Jeruzalem in Israël. Palestijnse jongeren zouden vanochtend stenen naar agenten hebben gegooid. De politie zou rubberkogels en flitsgranaten hebben afgeschoten en de moskee hebben bestormd. Sinds vorige week is het onrustig in het gebied dat belangrijk is voor Joden en voor moslims. Joden vieren deze week Pesach en voor de moslims is het Ramadan. Het wordt steeds stiller in de coronateststraten. Er wordt nauwelijks meer getest. En dat is goed te merken, bijvoorbeeld bij de testlocatie in Leiden. Gemiddeld 2000 mensen kwamen hier eh, in de topdagen. Dat heeft zelfs een aantal maanden achter elkaar geduurd. Waar er nu ongeveer op 100 zitten, dus eh, ja... Eh. In Leiden alleen al zijn zo'n 60 GGD-medewerkers ontslagen. Dat waren vooral tijdelijke uitzendkrachten. En ga vooral een cappuccino halen bij het café waar Jesse uit Alkmaar werkt. Want die moet flink oefenen. Over een paar weken doet hij mee aan het WK Latte Art. Dat is niet zomaar een hartje of een leuk krulletje. In Jesse's portfolio vind je een chameleon, een koala en een eenhoorn. Je kan er echt wel iemands dag mee maken. Als je een hartje schenkt, dan worden mensen al blij laat staan als je een zeepaardje schenkt. Zolang ik een glimlach op, op die persoons gezicht krijg, dan, dan is mijn dag goed. Dus is hij aan het trainen voor het WK straks in Milaan. Hij oefent nog even extra voor het espresso-onderdeel. Dan moet je latte art maken in een heel klein kopje. Het weer wat wolken, maar de zon komt er ook af en toe doorheen. Het is vandaag een graad of 17.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 nam dikke bossen bloemen voor je mee. Ik kwam nog steeds vaker op zoek. In de bioscoop leg ik mijn hand op je knie en je reageert met een vloek. Oh, hou van mij. Oh, hou van mij. Oh, hou van mij. Hou van mij. Je hebt toch wel vaker een vriend gehad. Je bent een grootste schat. Ik ben het wachten zat. Steeds als ik weer heel dicht bij je kruip. Geef je me spontaan. in your seasons Can you see the morning dawn on you today? And do you feel this way? Angel, isn't it a bright time? Love is here to stay, just a kiss away. Angel can you see the sunshine? you Do you feel this way? see the sunshine on you today do you feel this way angel can you see the morning dawn on you today do you feel this way love is just a kiss away just to heart's on fire Want you to love like hearts don't break your fight.